Volgens het hof is die wet in strijd met Europese verdragen... doordat krakers bij een ontruiming niet de kans krijgen naar de rechter te stappen. Amsterdam heeft vanwege de uitspraak van het hof besloten vijf ontruimingen niet door te laten gaan. Minister Donner wil de rijksambtenaren de komende twee jaar geen salarisverhoging geven. In een brief aan de vakbonden schrijft hij dat de salarissen van rijksambtenaren dit jaar al met gemiddeld 2% zijn gestegen doordat de eindejaarsuitkering is verhoogd. De minister wil verder het verbod op nachtdiensten voor 55-plussers opheffen. De ACO Literatuurprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. Juryvoorzitter Halsema noemt, noemde Congo een meeslepend geschiedwerk. De Belg van Rijbroek won met zijn boek over de geschiedenis van Congo ondanks ook de Libris Geschiedenisprijs. Aan de ACO Literatuurprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Het kernafvaltransport naar het Duitse Gorleben loopt ook bij het laatste gedeelte ernstige vertraging op. Het kernafval uit Frankrijk kwam na dagenlange acties vandaag per trein in Dannenberg aan. Daar is het inmiddels overgeladen op vrachtwagens. De wegen rond het overlaadstation zijn geblokkeerd door activisten en boeren met tractoren. Israël zet de bouw van 1300 huizen in bezet Oost-Jeruzalem door. Dat is in Israël bekendgemaakt op het moment dat premier Netanyahu in Amerika is om te praten over hervatting van het vredesproces. De Palestijnen hebben steeds gezegd pas te willen praten als Israël stopt met bouwen in bezet gebied. De internationale wielerunie UCI heeft de Spaanse wielerbond gevraagd een procedure te starten tegen Alberto Contador. Dit jaar werden tijdens de Ronde van Frankrijk sporen van het verboden middel clenbuterol gevonden in het bloed van de Spanjaard. Volgens de toerwinnaar was die positieve test veroorzaakt door het eten van besmet kalfsvlees.